Je hoort de VVD. Ja, wij snappen ook dat het kabinet een wet gaat voorstellen die het mogelijk maakt om mensen op bepaalde plekken alleen toe te laten wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. Oftewel 2G. Maar voorlopig gaan te weinig partijen daarin mee. Er is nog geen meerderheid voor. De SP is bijvoorbeeld fel tegen. Ze denken dat 2G niet werkt. En dat zit wel helemaal in dat denken van D66 en ook bij het kabinet vast. Dat als je die toegangsbewijzen hebt, dat je daarmee de pandemie onder controle kunt houden. Het CDA zegt dat de partij er nog mee worstelt. Volgens de PvdA is sowieso meer nodig. Zij willen in harde lockdown de komende drie weken. GGD's lopen tegen hun maximale testcapaciteit aan. Gisteren werd er een recordaantal van ruim 91.000 mensen getest. Er wordt hard toegewerkt naar een maximum van 120.000 per dag, zeggen de GGD's. Maar daar is wel meer personeel voor nodig. Het bedrijf Spoedtest.nl, dat wordt beschuldigd van fraude, doet intern onderzoek. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er valse vaccinatiebewijzen uitgegeven. Spoedtest.nl zegt dat er vijf medewerkers toegang hadden tot het online systeem. Alle vijf hebben ze volgens het bedrijf verklaard dat ze er geen misbruik van hebben gemaakt. En het Blue Screen of Death komt terug. En nee, het is geen remake van een oude horrorfilm of een attractie in Efteling. Het is het scherm dat je ziet wanneer je computer is gecrashed. Het vastloopscherm werd na 30 jaar blauw te zijn geweest in Windows 11 opeens zwart. Maar nu gaat Microsoft het toch weer blauw maken. Waarom precies is niet duidelijk, maar experts denken dat het zwarte scherm te verwarrend was. En het is de op of de onder voor Oranje. In de Kuip strijden ze straks tegen Noorwegen om een plaatsje op het WK. Verslaggever Jeroen Elsof. Het is vanavond echt super spannend. Nederland heeft in principe aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Maar bij een nederlaag kan het zomaar helemaal mislopen. Wordt Nederland derde in de pool en is er ook geen eh, strijd om de play-offs. Om kwart voor negen trappen ze af. Het weer nog. Vannacht trekken er regenbuien het land in. Morgen overdag verdwijnen die buien weer. En dan kan ook de zon er even doorkomen. Het wordt dan 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak die is te vinden op de A8 richting Zaanstad, want daar gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid.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 In de hoogtijdagen van dit subgenre werd het geen outlaw country genoemd, maar progressieve country. Letterlijk betekent outlaw vogelvrij of buiten de wet. Maar in de country betekent het vooral buiten de gevestigde orde. no chains strong enough to hold me. Ain't no breeze big enough to slow me. Well, I've never seen a river that's too wide. There ain't no I'll Be There, afkomstig van het album Bow Monster. Het album zigzagt en slingert van Waylon Jennings via Doc Sam naar Willie Nelson. Ook uit de Crossroads en White Freightliner Blues dan scherp. het favoriete album van de maand. De conclusie is gerechtvaardigd dat de comeback van de Zac Brown Band niet alleen hun comeback is, maar ook dat ze weer mogen en kunnen toeren. In zekere zin heeft het ook te maken met het feit dat ze terug zijn bij een eerdere sound. De titelsong dinkt mee als het om de beste song op dit album gaat. like line, No crops in the field No singing on the stage Yeah, we know how you feel There's a thousand empty classrooms Broken glass in the streets Old glory hanging on houses We're not supposed to leave It may feel like Lady Liberty's down on her luck But when you hit rock Curtis en Aaron Hay vormen de juiste combinatie. En dat willen ze weten, want het is de titelsong van een nieuwe album. time searching for the right one. And they'll grasp at any one of love's sensations. But you and I will search no van deze week. Lonesome, Onry and Mean is een album van Waylon Jennings dat is uitgebracht in 1973. Het was, na Good Hearted Woman en Ladies Love Outlaws, het derde in een reeks die Jennings zou vestigen als een van de meest prominente vertegenwoordigers van de outlaw country. snowy white dreams, old and lonesome, Henri and me. Now I'm down in this valley where the wheels turn so Alice Benfer is een bekroonde countryzangeres-songwriter uit Australië.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 Maar ook Angel of the Morning is van Chip Taylor. Hij heeft honderden songs geschreven en ook Peter Walker Circus mag er zijn. On a grey November morning In a gallery east Town. Peter Walker Circus will be playing to the clowns with his greens and blues as big as you. Hanging on the wall, check your coats and sign the guest book at the table in the hall. Oh, one, two, three, four. Cindy smokes a cigarette. To shaking hand she wanders through a smoke filled room to find her broken man. When a dealer from Chicago lay some money on the line, the one that Peter likes the least, Cindy swears he's blind. Peter Walker's circus comes to town. There'll be no children laughing at his candy-colored crown. We were singing Willie Nelson's song, as the drinks around. Peter Walker's circus comes to town. And he played his country music as he painted through the day. Feelings more or less Will it ever come my way? And does it matter what I'm doing? And God, look at what I've done. And hey, Willie, that's my blue eyes. And damn, my time's come. Peter Walker's circus comes to town. no children laughing candy-colored clown, and will sing old oh, Willie through the night. Drink the whiskey down. Peter Walker's circus comes to town. Walker Circus. I know he'd want you to. There'll be greens and blues as big as you hanging on the wall. Check your coats and sign the guest book at the table in the hall. Peter Walker Circus. Come Antti Kajander is een troubadour, singer-songwriter, bandleider en superieure gitarist uit Finland. Don't Worry About None is door hemzelf geschreven. Sinds een half decennium zwerft Kajander door de pubs en honky-tonks en treedt af en toe op in de grotere zalen. road and passed me by. Turn around and look back straight to my eyes and said, son, don't you worry about none. So I took him to my house and I fixed him a play. He said, you're a good man, let me help you get on. Jack Bottleneck brengt een rauwe, authentieke en eigenzinnige mix van blues, bluegrass, country en Americana. Jack zet je tijdens zijn concerten in een krakende leunstoel op een Texaanse veranda, laat je meerijden in een versleten koets door de woestijn en laat je smachten naar bier en whisky. Halfway to Jackson was de eerste song van zijn album Cow Country. De titelsong staat nu scherp. En vervolgens nog aandacht voor Whatever Turns You On. was het blokje country uit eigen land. 14 jaar geleden brachten Robert Plant en Alison Krauss samen het geweldige album Raising Sand uit. De samenwerking tussen de Led Zeppelin-zanger en de bluegrass-zangeres was bijzonder succesvol en sleepte zelfs een Grammy Award binnen als album van het jaar. Plant en Krauss zetten hun samenwerking 14 jaar na dato voort met een nieuw album, Raise the Roof, dat binnenkort verschijnt. Kent Let Go is alvast een voorproefje. Crossroads. Hot stuff. blij worden we van Same Boat dat weer doet terugdenken aan singles als Toast en Chicken Fried. De bekende en geliefde sound is helemaal terug. De computer heeft weer plaatsgemaakt voor instrumenten en de Zack Brown Band vaart er wel bij. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. nothing at all. So help somebody. Mind been struggling, spread a little love. Gotta give back something if the ship keeps rocking. We'll all go overboard. We're all in same boat. Fishing in the same hole. Wonder where the same time goes. money too. Trying to fix the same old car. Wishing on the same stars. We all and hope, floats. We're all in the same boat. Yeah, we all and hope, floats. We're all in the same boat. Jason Bird heeft zijn archief doorzocht om een onontdekt juweeltje terug te vinden. Zijn duetopname met weile George Jones is een prachtig, aangrijpend recht uit het hart, puur country nummer getiteld Better Life. When mom and dad got married back in 1962 He picked out a gift for her, show his love was true. Lock it with a picture and two dates engraved inside. She asked him what the dates meant, and here's how he replied. Well, he said the first day is the day that I was brought into this world proudest sole possession of my granddad's little girl swings when I was learning how to be a man. The second days when I met you and a better life began. It's been almost seven years now since Mama passed away. I never will forget the words the preacher said that day. I sat there holding back the tears and held on to my wife as he talked about her tombstone, how it represented life. He said the first day is the day that she was brought into this world of her mom, her daddy's little girl. The line was her time here on earth with family and friends. Second days when she went Second days when she went with the Lord And her better life began de tijd van isolatie kozen de Steel Wheels ervoor om op nieuwe en diepgaande manieren contact te maken met hun publiek.